We met het NOS Er zijn ehec gevonden op groenten van een Nederlandse teler. Het gaat niet om het EHEC type O104, dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welke variant het wel is, wordt nog onderzocht. De bacteriën werden gevonden op een partij rode bietenkiemen, die vaak worden gebruikt als garnering. De Voedsel- en heeft de EHEC gevonden op een partij in Nederland. De Duitse inspectie op een partij die was geëxporteerd naar Duitsland. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten alle rode bietenkiemen van het bedrijf uit de handel te halen. Welk bedrijf het is, wordt niet bekendgemaakt. Mensen die met pinpop gaan moeten uitkijken voor gevaarlijke ecstasypillen. Het Openbaar Ministerie in Maastricht waarschuwt de muziekliefhebbers dat er ecstasy in omloop is met de gevaarlijke stof PMMA. Sinds eind vorig jaar zijn in Limburg drie mensen die de pillen hadden geslikt overleden. Het zijn bruin of crèmekleurige tabletten met als logo een klavertje drie met een stengel. Maar ook andere pillen kunnen gevaarlijk zijn. Pinkpotfans moeten oppassen, zegt het OM. VN-secretaris-generaal Ban wil dat de ziekte AIDS over tien jaar niet meer bestaat. Hij hield in New York een toespraak bij de opening van een internationale conferentie over AIDS. Volgens Ban moet over vijf jaar iedereen in de wereld toegang hebben tot AIDS-remmers en preventiemiddelen tegen HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Het aantal nieuwe geïnfecteerden daalt de laatste jaren flink, onder meer dankzij REMMers. Ban riep de landen op de kosten van AIDS-remmers laag te houden. Door de economische crisis willen landen daarin steeds minder investeren. In 30 jaar tijd zijn er 25 miljoen mensen aan de, ziekte gestorven, de meeste in Afrika. Nu zijn wereldwijd nog zo'n 35 miljoen mensen ziek. Dat het weer nog vannacht droog en een graad of 8. Overdag vrij zonnig. tot 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. De zomer van ZFM. Met nu de nacht. on the wall Forming a room Can it be my streetlight clothes on just my streetlight strong I got you a make believe You will say and still can try Limits it's just me, myself, and I. You say was one and you are hippies know it I never was Always have that falling and this there's no need to lie When it comes to being front one, it's just me, myself and I It's me, myself and I It's me, myself and I It's me, myself and I I'm from the street, but from the fight Please don't please let front to be himself, not what you read, alright Life is wrong when hype is written on the floor They lie am Style is new, our own thing, not the flow that shot the shoulders. In our soul, from the soul and the fact I can't deny We from the damn house the end from me, myself and I It's just me, Myself Glory was loose, one and two Slowly spend the night, I just opened up my eyes People think they this my first and watch they team I'm definitely packed I know this, so I play act and tip and he stays lax Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my keep Before nothing's gonna so I don't get an aftermath.